nog jong toen alles begon met een leugen voor de gein. Maar steeds als hij weer een leugen verzon, dan deed hij zijn moeder pijn. En iedere keer beloofde hij weer dat hij nooit meer liegen zou. Zijn moeder geloofde hem iedere keer, maar hij bleef zijn woord niet trouw. Kleine luiven.